Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp wil in gesprek met fracties over de omgangsvormen in het debat. Aanleiding zijn uitlatingen van Kamerleden van Forum voor Democratie. Zo ging FVD'er Van Houwelingen over de schreef in het debat, vindt Bergkamp. Hij zei na een felle woordenwisseling tegen D66-collega Sjoerdsma... dat hij zich voor een tribunaal moet verantwoorden. Van Houwelingen zei later dat zijn woorden niet waren bedoeld als dreigement. De zorgen bij tennisbond WTA om de spoorloze Chinese tennisser Peng Shuai nemen toe. Vooral nu Chinese staatsmedia een verklaring van haar hebben gepubliceerd... waarin ze zegt dat ze niet vermist en veilig is. De tennisbond gelooft niet dat Peng hier zelf achter zit. Van de 35-jarige tennister is al enige tijd niets meer vernomen... nadat ze oud-vicepremier Zhang Gaoli op sociale media van seksueel misbruik had beschuldigd. Kort na de beschuldiging werd haar bericht verwijderd... en sindsdien is het stil rondom Peng. Twee van de drie mannen die veroordeeld zijn voor de moord op de Amerikaanse burgerrechtenactivist Malcolm X... krijgen na tientallen jaren eerherstel. Volgens justitie hebben de FBI en de politie in de jaren 60 belangrijk bewijs achtergehouden... waaruit blijkt dat de twee onschuldig zijn. Een van hen is inmiddels overleden. De derde man die destijds werd veroordeeld zei toen al dat zijn twee medeverdachten onschuldig waren. De drie mannen werden in 1966 veroordeeld en zaten tientallen jaren vast. De zaak werd heropend na een Netflix-documentaire over de zaak in Groningen is vanavond gedemonstreerd vanwege de vele aardbevingen. Op verschillende plaatsen in en buiten het aardbevingsgebied... hebben mensen als protest fakkels en kaarsen aangestoken.